American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see. cafe. Let's go on the subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good.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 Waarnemend voorzitter Van Bochelen zegt dat het CNV eigenlijk nooit met populistische partijen in zee gaat. De PVV sluit mensen op basis van religie of huidskleur uit van deelname aan de samenleving. En dat is geen basis voor samenwerking, al dus de voorzitter. Daarnaast zegt Van Bochelen dat hij de partij van Geert Wilders nog nooit iets serieus heeft horen zeggen over de AOW. De FNV wil met de PVV praten om te kijken of ze samen actie kunnen voeren tegen het kabinetsplan om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. In Zurich wordt gewacht op de ondertekening van een akkoord dat de betrekkingen tussen Turkije en Armenië moet normaliseren. De ondertekening stond gepland voor vijf uur, maar op het laatste moment zijn problemen gerezen over de verklaring die wordt uitgesproken. De Amerikaanse minister Clinton is teruggegaan naar haar hotel om met de twee partijen te onderhandelen. Het akkoord moet de weg vrijmaken voor herstel van de diplomatieke betrekkingen en het openen van de grenzen. Sinds de moord op Armeniërs in de Eerste Wereldoorlog zijn de relaties slecht. In Parijs heeft een man bij een burenruzie vier mensen doodgeschoten en daarna ook zichzelf. De ruzie rond middernacht ging over geluidsoverlast. De man had volgens de politie zijn buren eerder op de avond gevraagd wat zachter te doen. Tegen middernacht liep de zaak uit de hand en liep de man naar zijn eigen appartement om een pistool te halen. Hij schoot zijn twee buren en hun twee gasten dood en pleegde daarna zelfmoord. Ivoorkust heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika volgend jaar. In Malawi speelde Ivoorkust met 1-1 gelijk en daarmee is het land niet meer in te halen in zijn pool.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 Ik heb ze op een rijtje gezet en ik ga ze laten horen. 19 stijgers alweer in de 19e jaargang van de Euro Breakdown. Aflevering 38 van 9 oktober trouwens. 19 stijgers dus, maar één zittenblijver deze week. Dan hebben we nog 17 eh, dalers. En daar hebben we drie platen over. En dat zijn drie platen die deze week helemaal nieuw binnenkomen in de lijst van Europa. Ik denk dat ook drie platen eruit zijn gegaan. Love Takes Over, David Guetta, Kelly Rowland na 18 weken. Hier Raymond en de Push met Yeo na 17. En 13 weken lang Green Day met 21 Guns. Ook hun verdwijnen uit de lijst. Snel stijgen, dat is Edward Maya en Vicky Liguan met de eh, Stereo Love. Vorige week kwamen ze binnen, deze week gaan ze al meteen 12 plaatsen omhoog. Shakira met de She-Wolf, zij zakt R12. Vorige week stond ze nog in de top 5. Deze week zakt ze dus eh, hard naar beneden, 12 plaatsen in totaal. En Anne Grace, Let the Feeling Go, 16 weken lang en daarmee deze week het langst genoteerd van allemaal in de lijst van Europa.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 En toen reed ik net op de zeeweg, dus ik hoop dat ze daar niet hebben staan flitsen. Op de een of andere manier gaat je rechterbeen toch altijd even wat verder naar beneden met Agnes Release Me. Nummer 39 deze week in the Euro Breakdown. De eerste nieuwe binnenkomen vinden we dan op nummer 38. En die is van eh, Victoria Lot. 12 januari is deze jonge dame geboren. 1991 was het jaartal dat zij ter wereld kwam. De Engelse zangeres, singer-songwriter en actrice. wij kennen haar natuurlijk beter als Pixie Lot. Lot werd geboren in eh, Kent en later verhuisde ze met haar ouders, broer en zus naar Essex. En ging daarna eh, een school volgen in de Italian Conti Academy of Theatres Art in Londen. tijdens eh, de studietijd acteerde ze in de musical Kitty Kitty Bang Bang. In het Londen Palladium Theater. En was ze te zien als eh, Louis van Trap in eh, Celebrity The Sound of Music op eh, BBC 1. Ze werkt mee aan de operavoorstelling Caira van Robert Watson. Deze jonge dame had dus al een hoop gedaan. Want op 15-jarige leeftijd werd ze ontdekt door de muziekproducent L.E. Reid. En later tekent ze een platencontract bij Mercury Records voor Europa. En Interscope Records voor de Verenigde Staten. Haar eerste single Mamadou verscheen op 6 juni van 2009 en veroverde bijna meteen een plaats in de hitlijst van Europa. Pixelop met Mamadou, die kennen we natuurlijk allemaal wel. Ik zit even snel te zoeken in de lijst waar ze deze week staat. Ze keldert wel. Elf weken lang staat ze ondertussen al eh, in de lijst. Haar eerste album Turn It Up die wordt verwacht in eh, september van 2009. Ik heb hem nog niet gevonden, maar waarschijnlijk ligt hij heus wel ergens in de schappen ondertussen. Haar nieuwe single. Pixielot. Boys and Girls noemt ze de nieuwe single. En ze komt deze week nieuw binnen in de Euro Breakdown. Zij doet dat in één keer op nummer 38. Just us all Feelings Go, de Grace. Met 16 weken is zij het langst genoteerd van allemaal. 31 stond zij vorige week nog. Deze week zak ze wel naar 37. Eh, In één keer 6 plaatsen verlies voor haar. Wij gaan verder met de nummer 34. Dat is weer een van de nieuwe binnenkomers van deze week. 7 juli was het zover, de dag waarop alle Sugarbabes fans hebben uitgekeken. Al mag je het niet echt de comeback noemen, eh, dat eh, werd toch wel stiekem gedaan door iedereen. Het eerste echte comeback album Catfights en Spotlights, dat flopte namelijk gigantisch. Waardoor de fans dit de echte comeback willen noemen. Daar zouden ze best nog wel eens gelijk in kunnen gaan hebben. De dames sloten een deal met Jay-Z om Amerika te veroveren. En de eerste single maakt ons duidelijk dat dit zeker niet onmogelijk is om te proberen. Waarom de fame in Amsterdam de dames in de urbanschappen heeft staan is voor sommigen altijd een grote vraag geweest tot het horen van de nieuwe zinger van de Sugarbabes. Het nummer kan zo de Urban Radio op. We horen zelfs een vleugje boem boem pauw in het nummer terug. De vraag is, krijgen de, Sugarbabes de top aan de lijst Sexy met hun single Get Sexy. Deze week komen ze in ieder geval nieuw binnen in Europa.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 Babes. Cat komt deze week binnen op 34. En dat alles in de heetste lijst van Europa. Momenteel is Jordan Sparks nog helemaal hot met haar single Battlefield. Ondertussen staat hij al 11 weken in de Euro Breakdown. Het lijkt er ook sterk op dat zij de winnaar gaat worden van haar eigen gevechtje. De single werd al met 70% gemaakt op Radio 538. Maar wij, met de Euro Breakdown, gaan liever de grens over. We gaan weer op zoek naar de tweede single van Jordan Sparks. En hiervoor is de keuze gevallen op SOS Let the Music Play. Dit keer laat Jordan de ballads en de midtempo's achter zich en knalt ze op deze heerlijke single. De single neemt ons mee de dansvloer op. En als we het zouden willen, zou deze plaat gewoon de strand... Eh, ja, de tenten niet meer, maar in ieder geval het strand weer helemaal vol krijgen. Het nummer bevat ook nog een klein sampletje van eh, Shannon's Let the Music Play. En die hoor je wel erg mooi terug in de nieuwe single van Jordan Sparks. SOS Let the Music Play komt deze week binnen op nummer 32 in de heetste lijst van Europa. nieuwe single van Jordan Sparks, SOS Let The Music Play. Je hoort hem hier in The Euro Breakdown. Dat was de nummer 32 en daardoor hebben wij mooi even de tijd om achterom te kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben. Kings of Leon Notions, 12 weken in de lijst, zak het van 35 naar 40. Agnes Release Me, 15 weken in de lijst, zak het van 36 naar 39. Pixelot met Boys and Girls, nieuw binnen op 38. Anna Grace, Let the Feeling Go, 16 weken in de lijst, daarmee het langst genoteerd van allemaal. Ze zakt wel van 31 naar 37. Pitbull, I Know You Want Me, 15 weken in de lijst, 3 plaatsen verlies naar 36. En de Killers, The World We Live In zakken van 30 naar 35 in hun 13e week. Sugar Babes, Cat Sexy komen nieuw binnen op 34. Florida, White Gordon met Sugar staan nu 15 weken in de lijst, zakken van 25 naar 33. Jordan Sparks hoorde je net, SOS Let The Music Play, nieuw binnen dus op 32. Alicia Dixon met Breed Slow staat 13 weken in de lijst en zakt van 24 naar 31. De nummer 30 is je dan voor eh, Carrie Underwood. Cowboy Casanova kwam vorige week binnen op 38 en stijgt deze week in één keer 8 plaatsen omhoog en komt dus terecht op nummer 30. is ooit zo'n eh, toch wel popnummer gemaakt heeft. Met Cowboy Casanova staat ze deze week op nummer 30. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag profiteren we van het hoge drukgebied boven Denemarken. Daardoor zijn er flinke periodes met zon. de loop van de dag komt vanuit het zuidwesten wel een storing naar bij En daardoor neemt het geleidelijk in bewolking wat toe. Het blijft nog wel droog en de temperatuur loopt op naar een maxima van 14 graden. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht krijgen we dan nog meer met die storing te maken. Daardoor heeft de bewolking inderdaad de overhand. Dan valt er wel enige tijd wat regen en de temperatuur daalt dan naar een graadje of 9. En er waait een eh, zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen heeft de bewolking de hele dag de overhand. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de wind waait uit het westen tot noordwesten. Is zwak tot hooguit matig van kracht. De temperatuur morgen zal ook zo rond de 14 graden liggen. Zaterdagavond, zondagnacht is het bewolkt maar droog. De temperatuur daalt ook naar een graad of 9 en er waait een overwegend matige zuidwestelijke wind. Zondag krijgen we weer met een storing te maken en daardoor heeft de bewolking weer de overhand. Er valt af en toe wat regen en de wind waait eerst uit het zuiden tot zuidwesten, maar later draait hij toch naar het noordwesten. De nacht naar maandag hebben we dan weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Blijft wel droog, temperatuur daalt naar 9 graden. De wind waait uit het noordwesten en is dus over land vrij krachtig met de kracht van 5. Aan zee kan hij zelfs de kracht 7 halen. Maandag heeft ook de bewolking de overhand en valt er wat lichte regen. Stand van zaken op de weg. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Diemen en Muidenberg. Al daar staat 2 kilometer file. Op de A10, de ring van Amsterdam, Kloe, Koenplein richting Watergasmeer. Tussen Osdorp en Oud-Zuid daar 2 kilometer. Op diezelfde ring, maar dan de Nieuwmeer richting Koenplein. Tussen Geusveld en Knoop het Koenplein, daar staat nog een dieptepunt van 3 eh, kilometer achter elkaar. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Dit is de Ian Carey Project met hun single Cut Shaky. Gaan ze vijf plaatsen omhoog. Zometeen hoor je de single van Colbert Calais, Falling For You. Twaalf weken in de lijst en zij is zitten blijven op nummer 26.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 Oftewel 911 in Amerika. Sean Kingston is Fire on the Dance Floor. Burning on the Dance Floor. Oftewel Fire Burning. Oftewel drie weken in de lijst. 29 vorige week. Deze week 6 plaatsen omhoog naar 23. Daarvoor de Colby Calais Falling For You. 12 weken in de lijst. Blijf staan op 26. Ik zei het aan het begin al, we hebben maar één zitten blijven. Dus dat was deze. Die in Carry Project, Get Shaky hoorde je ook nog. 32 vorige week, 27 deze week. Dus in de tweede week toch weer vijf plaatsen omhoog. We gaan verder met een ander die er pas twee weken in staat. Edward Maya. Samen met Vicky Ligula hebben ze een nummer gemaakt. Dat noemen ze Stereo Love. Vorige week nieuw binnen op 34. Deze week 12 plaatsen omhoog. De snelste stijger van deze week. is van Edward Maya en die heet Stereo Love. En die hoor je nu op 22 in de Euro Breakdown. een Million Dollar Bill. Van 27 gaat zij in haar derde week omhoog naar nummer 21. Een plaat die je morgen tussen 2 en 5 zeker nog een keer voorbij zal horen komen tijdens Zandvoort op zaterdag. Nummer 30 is deze week voor Carrie Underwood. Met Cowboy, Cowboy Cats and Over staat ze nu twee weken in de lijst. 38 vorige week. Deze week omhoog naar nummer 30. Cascada, Evacuate the Dance Floor, 13 weken in de lijst, 28 vorige week, deze week zak ze naar 29. Esmee Denters, Oude Heer, 13 weken in de lijst, 23 vorige week, nu zak het naar 28. De Ian e Carey Project, Cat Shaky, in de tweede week gaan ze van 32 omhoog naar 27. Colby Calais, Falling For You, blijft staan op 26 in haar 12e week. En Jordan Sparks met Battlefield staat nu 11 weken in de lijst, 18 vorige week, deze week zak het naar 25. Pixelot met Mamadou. 11 weken in de lijst. Van 15 zak het naar nummer 24. nummer 23 is er voor Sean Kingston Fireburning. Zes plaatsen winst in de derde week. Onze Roemeense Edward Maya met Stereo Love in zijn tweede week omhoog van 34 naar 22. En Whitney Houston hoor je. Million Dollar Bill gaat van 27 naar 21 in de derde week. Ook drie weken in de lijst Robbie Williams met Bodies. Vorige week stond hij nog op 22, deze week twee plaatsen omhoog naar nummer 20.